12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil in Drenthe meer gas gaan winnen. De NAM wil daarvoor 13 kleine gasvelden intensiever gaan benutten... onder meer omdat de productie in Groningen wordt afgebouwd. Het bedrijf benadrukt dat het in Drenthe gaat om kleine hoeveelheden gas. Volgens de NAM is de gaswinning daar nodig... om ook de komende jaren gas te kunnen blijven leveren... maar het bedrijf benadrukt dat het alleen gebeurt als er draagvlak is in de regio. In Drenthe is veel verzet tegen de gaswinning. De Somalische politie heeft alle militanten gedood... die gisteren betrokken waren bij een aanslag in de hoofdstad Mogadishu. Bij die aanslag zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. Gisteravond bracht een zelfmoordterrorist een autobom tot ontploffing... in de buurt van een hotel dat door leden van de regering wordt gebruikt. Daarna openden zeker vier mannen het vuur op nabijgelegen winkels en auto's... en verschansten ze zich urenlang in gebouwen bij het hotel in de buurt. Pensioenfonds ABP vordert 3 miljoen euro aan pensioengeld terug... dat na een fout ten onrechte is uitgekeerd. De maatregel treft ongeveer 700 mensen. Door de fout kregen ze jarenlang elke maand een paar honderd euro aan partnertoeslag... terwijl ze daar geen recht meer op hadden. Bij een deel van deze mensen is afgelopen maand al automatisch het geld teruggevorderd. Het ABP zegt dat dat niet had mogen gebeuren en biedt excuses aan. Het pensioenfonds zal het geld terugstorten, maar uiteindelijk moet het teveel ontvangen deel wel helemaal worden terugbetaald. Baanwielrenner Kirsten Wild is in Polen wereldkampioen geworden op het onderdeel Omnium. De 36-jarige Wild prolongeerde daarmee haar titel. Het was het tweede Nederlandse goud van de dag op de WK baanwielrennen. Eerder vanavond werd Jan-Willem van Schip wereldkampioen op de puntenkoers. Eén wedstrijd in de eredivisie vanavond. In Doetinchem speelden de Graafschap en ADO Den Haag gelijk.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 Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. Doe normaal en nip hou. Huts, huts, ik space en nip hou. Huts, ey, doe normaal en niveau. hou. Het gekke kaart hier met 10k en niveau.